is met het NOS Journaal. De inzamelingsactie heeft sinds 6 maart meer dan 10 miljoen euro opgeleverd. Voor de hongersnoden in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan... wordt op 29 maart een nationale actie op radio en tv gehouden. Een Turkse krant heeft de Duitse bondskanselier Merkel... op de voorpagina afgebeeld als Hitler... met SS-uniform en hakenkruis... De krant noemt haar vrouw Hitler en een lelijke tante. Ook burgemeester Abu Talib kreeg een veeg uit de pan van een andere Turkse krant. Die noemt hem een rotzak. Aanleiding zijn de rellen die zaterdag ontstonden in Rotterdam... nadat een Turkse minister was uitgezet. Abu Talib zou ook banden hebben met de Gulen-beweging. De Rotterdamse burgemeester zegt in een reactie tegen RTV Rijnmond... dat hij zich niet bedreigd voelt, maar hij vindt het allemaal wel te ver gaan. In Brazilië is een enorm vleesschandaal aan het licht gekomen. Tientallen mensen zijn opgepakt, onder wie directeuren van een van de grootste vleesbedrijven ter wereld. Ze zouden inspecteurs hebben omgekocht om partijen bedorven vlees goed te keuren en door te verkopen. Om de geur van het vlees te maskeren werden in enkele gevallen chemische producten toegevoegd. In het bos bij het Noord-Limburgse Bezel heeft een wandelaar vanochtend een zak met mortiergranaten gevonden. Op de zak stond de tekst zwaar explosief. De explosieve opruimingsdienst heeft de mortieren meegenomen en tot ontploffing gebracht, schrijft 1 Limburg. Eerder deze week werden niet ver van Bezel al tien verroeste mortiergranaten gevonden in de buurt van een camping. Ook die zijn vernietigd. Het weer vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend regenachtig bij 9 tot 12 graden. Ook zondag is het grijs, dan zo'n 11 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is veel vertraging na een ongeluk. Tussen Sliedrecht en Gorkum 7 kilometer file met een uur op onthoud.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 I'm in love with the shape of you. shape of you. Ah, I'm here to spread love all over the world. Ah, world. Ah, world. Levels uit eh, de toverdoos van ZFM Zandvoort. Uh, straks om 8 uur gaan we beginnen met eh, de live uitzending vanuit het patronaat... met de editie van de finale van de Rob Agda 2016-2017. we zullen integraal het geluid gaan meenemen. En ik zei de gek, normaal gesproken heeft hij daar al jarenlang eh, rondgelopen in het Patronaat tijdens de finales. Maar nu doet hij dat eh, vanuit de studio.